11 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Duitsland zijn vanochtend zes rechtsextremisten opgepakt... die ervan worden verdacht dat ze de gewelddadige groep Revolution Chemnitz hebben opgericht. Ze waren van plan om aanslagen te plegen op buitenlanders en politieke tegenstanders. De politie viel vanochtend in de deelstaten Saxe en Beieren, huizen en andere gebouwen binnen. Het is niet duidelijk of daarbij spullen in beslag zijn genomen. De groep zou wel bezig zijn geweest met het bestellen van semi-automatische wapens. Volgens de Duitse justitie zijn de verdachte kopstukken in de neonazi in de regio Chemnitz. De Italiaanse actrice Asia Argento, een van de boegbeelden van de MeToo-beweging... heeft in een tv-programma toegegeven dat ze seks heeft gehad met een collega-acteur. Jimmy Bennett was 17 toen dat gebeurde. Argento was een van de actrices die filmproducent Weinstein beschuldigde van seksuele intimidatie. Zij zou op haar beurt de acteur Jimmy Bennett misbruikt hebben in 2013, tijdens een auditie in een hotelkamer. Argento ontkende dat tot nu toe. Bennett zou geprobeerd hebben haar af te persen... en zou miljoenen van haar hebben geëist. Gisteravond gaf ze voor de Italiaanse televisie toe... dat ze seks heeft gehad met de jongen van 17. Bij een brand in een zorgcentrum in Vianen is vannacht een dode gevallen. Volgens de politie gaat het om een noodlottig ongeval. De brand ontstond rond half vijf in een kamer op de derde verdieping van het complex. De brand was snel onder controle. Na het blussen werd het slachtoffer in de kamer gevonden. Bewoners van andere kamers op de verdieping werden geëvacueerd vanwege de rook. Iran heeft vannacht doelen in het oosten van Syrië beschoten, melden staatsmedia. Er zouden doden en gewonden zijn gevallen. De beschieting was een vergelding voor de bloedige aanslag op de militaire parade in het westen van Iran van ruim een week geleden.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 you strike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

your thing. It's easy to say to both, oh, never mind. And get me Z。 my soul.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 come